uur. Eefje Kunnen met het NOS-journaal. In Argentinië hebben de vakbonden opgeroepen tot een nationale staking... om te protesteren tegen forse bezuinigingen. Ze willen vanaf morgen het werk 36 uur neerleggen. De transportsector en spoormedewerkers hebben al gezegd mee te doen. Argentinië verkeert in een financiële crisis... en krijgt miljarden van het Internationaal Monetair Fonds. In ruil daarvoor moeten de uitgaven omlaag. In 2001 werd ook al geld geleend van het IMF in ruil voor flinke bezuinigingen. Toen belandde meer dan de helft van de Argentijnen onder de armoedegrens. Het dodental van de veerbootramp in Tanzania is opgelopen tot 224. De boot kapseisde en zonk donderdag bij een eiland in het Victoriameer. De oorzaak is nog niet bekend, maar vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Bestuurders van de veerbootmaatschappij zijn aangehouden. De premier van Tanzania heeft laten weten dat een speciale commissie onderzoek doet... en dat de verantwoordelijken vervolgd worden. De financiële markten moeten zich opmaken voor een turbulente periode... waarschuwt de overkoepelende instelling van nationale centrale banken. De directeur voorspelt vroeg of laat heftige koersbewegingen. Tien jaar na het ontstaan van de kredietcrisis... vergelijkt hij de staat van de financiële wereld met die van een patiënt... die van een zwaar medicijn probeert af te komen... Experts waarschuwden dat er nu nog veel meer schulden zijn dan tijdens de crisis. En het is ook nog steeds veel te makkelijk om geld te lenen. Ook de handelsoorlog tussen de VS en China brengt risico's met zich mee. En in de eredivisie heeft PSV overtuigend gewonnen van Ajax. Na 20 minuten maakte Pereiro voor PSV de eerste goal. Daarna scoorden ook Luc de Jong en Lozano nog. Daardoor was het bij rust al 3-0 voor PSV en dat werd ook de eindstand. Eerder vandaag won AZ met 3-1 van FC Groningen. FC Emmen won met 1-0 van PEC Zwolle.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 Van Gary Smith, eh, Piano for the Soul. Dat is de subtitel van dit album, Even for a Moment. Ja, ehm, daarna krijgen we een dame die is nieuw in dit programma. Monica Williams, zo heet ze. Eh, A Journey of Tears, dat is haar nieuwe album. Ze heeft er geloof ik verschillende gemaakt. En Monica die speelt eh, de fluit. Oké, okay, um, ehm, daar kan je alle informatie vinden. En we gaan beginnen met uh, Gary Smith. Thank you. I'm Jeff Oster. You're listening to Peaceful Radio. las doce palabras dichas y retorneadas voy con la una, la una, la una María, la que vino de Egipto a Jerusalén, dime la una, la que parió en Belén, virgen y pura. De las doce palabras dichas y retorneadas, dime las dos. Las dos tablas de Moisés. La una, la una, María. La que vino de Egipto a Jerusalén. ¿Cuál es la una? La, que, que parió en Belén. Virgen y pura. De las doce palabras dichas y retorneadas, dime las tres. Las tres, las tres Marías. Las, dos tablas, de Moisés. La una, la una María. La que vino de Egipto a Jerusalén. Dime la una, la, que, que parió en Belén. Virgen y pura. las doce palabras dichas y retorneadas, dime las cuatro. Los cuatro, los cuatro evangelios. Las tres, las tres Marías. Las dos tablas de Moisés. La una, la una María. La que vino de Egipto a Jerusalén. Dime la una. La, que parió en Belén. Virgen y pura. De las doce palabras dichas y retorneadas, dime las cinco. Las cinco, las cinco llagas. Los cuatro, los cuatro evangelios. Las tres, las tres Marías. Las dos tablas de Moisés. La una, la una María. La que vino de Egipto a Jerusalén. Dime la una. La, que parió en Belén. Virgen y pura. De las doce palabras dichas y retorneadas, dime las seis. Los seis, los seis candeleros. Las cinco, las cinco llagas. Los cuatro, los cuatro evangelios. Las tres, las tres María. Las dos tablas de Moisés. La una, la una María. La que vino de Egipto a Jerusalén. ¿Cuál es la una? La que parió en Belén. Shelipura. Doce palabras dichas y retorneadas, dime las doce. Los doce, las doce apóstoles, las once, las once mil vírgenes, los diez, los diez mandamientos, los nueve, los nueve meses, los ocho, los ocho coros, los siete, los siete gozos, los seis, los seis candeleros, las cinco, las cinco llagas, los cuatro, los cuatro evangelios, las tres, las la María, la de Moisés, la una la una María. La que vino de Egipto a Jerusalén, dime la una, la que parió en Belén, dije y cura, dime la una, la que parió en Belén, dije mi cura. I am Jennifer Dufresne, one of the artists here on Peaceful Radio today. Please visit my website, www.jenniferdufresne.com, and purchase my music to enjoy at any time on demand. Hi, I'm Jill Haley, one of the artists on Radio Peaceful. Please visit my website, www.jillhaley.com. in the midst of darkness, light persists, persists, persists, persists, persists.